Michel Koenen met het NOS-journaal. De hele nacht zullen er geen treinen meer van, naar en rond Amsterdam Centraal rijden, zegt de NS. Het treinverkeer ligt opnieuw plat na een eerdere urenlange storing. Eind van de middag ging het voor het eerst mis. Bij de verkeersleiding van ProRail vielen de beeldschermen uit. Door een storing op de verkeersleidingspost in Amsterdam... kon het treinverkeer niet worden aangestuurd. Het probleem leek rond 8 uur gisteravond opgelost... maar na een half uur rijden ging het opnieuw mis. In de Amsterdam Arena was een concert van Harry Styles met tienduizenden bezoekers. In de Ziggo worden mensen opgevangen die niet terug naar huis kunnen. De NS zet geen bussen in. Reizigers die moeten zelf ander vervoer regelen. Bijna de helft van de MKB'ers durft de hogere kosten voor inkoop niet door te berekenen aan klanten. Ze doen dat uit vrees dat ze weglopen of minder uitgeven. Dat is vooral zo bij horeca-ondernemers, meldt het CBS. En ook geven veel ondernemers aan dat ze hogere kosten niet mogen doorberekenen... vanwege gemaakte prijsafspraken met leveranciers en afnemers. En toch komen er nog niet veel MKB'ers door de hogere inkoopprijzen in de problemen. In Emmen is gistermiddag een pizzabezorger van 17 om het leven gekomen... nadat hij met zijn scooter op een trein was gebotst. Het gebeurde rond 5 uur op een spoorwegovergang. De jongen overleed ter plekke aan zijn verwondingen. En Zlatan Ibrahimovic stopt met voetballen. Dat maakte de 41-jarige Zweedse spits bekend na zijn laatste wedstrijd voor AC Milan. Zijn contract wordt niet verlengd bij de Italiaanse club. Ibrahimovic had dit jaar veel last van blessures en kwam amper in actie.